Lang lekker ding ben gij En je hebt zo lekker kuntje. Ik zag hoe morgens in de kroeg. Ik dacht dat ik achterover sloeg. Lang lekker ding ben gij En je hebt zo lekker keintje. Ik zag hoe morgens in de kroeg. Ik dacht dat ik achterover sloeg. Ziede gij daar op dat lekker mesje staan? Waar is ze een verrekkers mooi strak bloesje aan? Minder blonde lok en blauwe ogen. Nog zo'n lekker ding heb lang gezocht. Lang lekker ding ben gij. En je hebt zo'n lekker keuntje. Ik zag u dus morgens in de kroeg. Ik dacht ik achterover sloeg. Wat lekker ding ben jij. En je het zo lekker keuntje. Ik zag u morgens in de kroeg. Ik dacht dat ik achterover sloeg.